voorspoedige Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. In België mogen bioscopen, concertzalen en theaters weer open. Dat heeft de Raad van State besloten, zegt deze verslaggever van de VRT. De Raad vindt dat het overlegcomité vorige week te streng is geweest door de cultuursector volledig te sluiten en dat niet is aangetoond dat culturele voorstellingen gevaarlijk zouden zijn voor de volksgezondheid. En dat betekent dus dat de cultuurhuizen eigenlijk onmiddellijk opnieuw open mogen gaan. Het is wel een voorlopige beslissing van de Raad van State en bovendien het gaat enkel over de cultuurwereld, niet over andere binnenactiviteiten. België voerde afgelopen zondag strengere coronamaatregelen in... waardoor bioscopen, concertzalen en theaters tot eind januari hun deuren moesten sluiten. En dat leidde tot veel kritiek. De cultuursector stapte naar de Raad van State om de sluiting aan te vechten en met succes dus. Of alle bioscopen en theaters hun deuren nu ook meteen weer open doen is nog onduidelijk. Opnieuw stapten een stuk minder mensen de trein in dit jaar... in vergelijking met vorig jaar en het jaar daarvoor toen er nog geen corona was. Vooral aan het begin en eind van dit jaar waren er minder reizigers door de coronaregels. Gemiddeld pakken 600.000 mensen de trein per dag. In 2019 waren dat er 1,3 miljoen. Het blijft voor de NS moeilijk vooruitkijken. Ja, hoe corona gaat is gewoon heel onvoorspelbaar. Maar we blijven optimistisch. We hebben ook een nieuwe dienstregeling, hè, dat we weer meer eh, treinen rijden. We hopen dat eh, als alles weer open kan, dat we reizigers dan ook weer eh, snel terug kunnen krijgen in de trein. Eén voordeel, de kans dat je kan zitten in de trein is wel enorm toegenomen afgelopen twee jaar. Een spannend moment in Virginia, daar maken ze op dit moment een koperen doos open. Het zou gaan om een tijdscapsule uit 1887. De doos werd gevonden onder het voetstuk van het beeld van generaal Lee. Vorige week vonden ze er ook eentje en daar zaten onder meer oude boeken in. Op Twitter kun je live meekijken met een onderzoeker die de doos uitpakt. So I have to say it looks like a picture of Lincoln. It said Lincoln on it, so this may be not at all what everyone was hoping for. Een foto van de vermoorde president Abraham Lincoln dus. Maar die zat een beetje opgevouwen. Verder zaten er nog brieven en munten in de doos. Of het allemaal heel waardevol is, dat is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond is het in het noorden droog. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wordt het weer regenachtig en het wordt maximaal 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij Hoofddorp. Er ligt al de hele middag olie op de weg.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 Vanzelfsprekend eh, wens ik al onze luisteraars eh, vrolijke feestdagen... en ook alvast eh, de beste wensen voor het nieuwe jaar... namens het hele ZFM Jazz presentatorenteam. team ja, meer koffers eh, eh, komen eraan in het eh, tweede uur. waarbij ik IJs en weder Wederdienende ook nog begeleid wordt door twee assistenten. Maar dat dus in het tweede uur. Eerst een uur lang soulvolle jazz voor bij de kerstboom. Voor jong en oud van 6 tot 109 op ZFM 106.9 vanuit Zandvoort. Groovetown. Lekker bijkomen, wakker worden of Wegdromen. Bij een mooie mix, denk ik, van uh, nieuw en oud werk... waardoor je er hoe dan ook warmpjes bij komt te zitten... of liggen op deze vrieskoude ochtend. In onze ZFM Jazz Winter Wonderland worden onvrede, eh, oneffenheden, ongemak... Al, dat, eh, eh, al die onenigheid van 2021 voor, tenminste eventjes gladgestreken. Dus, if you please, zou ik zeggen, ga mee, laat je meevoeren. if you Would you love me forever. Make this dream our endeavor. Let's send this prayer up to heaven. And if you please, let me love you forever. In this bliss I surrender my soul, my heart in sweet tender. From that first playful glance, full of sparkling romance, while the sigh in the sky whispers love so divine. Was it me, maybe you, how we knew this was true? Just a matter of time. I was yours, you were mine. If you please, let our love be forever hearts in each other. There's prayer, there's love, divine splendor. sang romance while the sigh in the sky whispers love so divine. Was it me, maybe you, how we knew this was true? Just a matter of time. I was yours, you were mine. So, if you please, let our love be forever. Bless our hearts in each other this prayer, this love, divine splendor. nogmaals, welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. In het tweede uur dus, ja, de Top 2021 cover-up, een special uh, op veler verzoek. Maar in het eerste uur meer mainstream jazz. Zoals deze die je net hoorde, Joey de Francesco. We kennen hem allemaal als uh, hij werkt ook veel met Van Morrison bijvoorbeeld. Maar op zijn laatste plaat zingt hij en speelt hij saxofoon. En laat hij het uh, orgelspel aan Lucas Brown over. Dat is echt een eh, plaat om te koesteren. Ehm, More Music heet dat album van Joey de Francesco. Want dat is eh, wat we nodig hebben in deze donkere dagen. Al dus Joey. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. En if you please hoorde je Joey de Francesco. ask you just the same What are you doing New Year's? New Year's Eve Wonder whose arms will hold you good and tight When it's exactly twelve o'clock that night suppose I'd ever be the one you chose out of a thousand invitations you'll receive. Ah, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. I stand one little chance. Here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year? Kerstklassieke Winter Wonderland... gespeeld door een van de meeste pionisten uit de eh, New Orleans, Nola, Alan Toussaint die je misschien ook kent van zijn werk eh, als eh, singer-songwriter, arrangeur en record producer. Hij werkte immers met een tal van artiesten zoals The Pointer Sisters, Elvis Costello, Labelle, Paul McCartney, Eric Clapton, noem maar op. Hij was thuis in de wereld van R&B, soul en funk, maar ook in de jazz, de New Orleans jazz. En eh, zijn nummer Winter Wonderland werd gevolgd door eh, What Are You Doing on New Year's Eve. Ja, we kijken ook alweer een beetje uit naar eh, het nieuwe jaar. gezongen door Dick Heems, een vergeten crooner... die zijn hoogtijdagen kende in de jaren 40 en 50... naast de mensen als Bing Crosby en Frank Sinatra. What are you doing for New Year's Eve? Ergens 19 47, 48 zong hij dat, meen ik. Eh, een klassieke vraag die, die hij eh, in zijn leven meermaals aan vrouwelijk schoon gesteld zou hebben, denk ik. Hij trouwde immers maar liefst eh, zes maal. De grootste verleiding die hij niet kon weerstaan... vormde overigens niet die mooie vrouwen, maar de sterke drank. De vrouwen kostten hem de nodige duiten, de whisky, zijn gezondheid... en zijn muzikale loopbaan. Ja, een man die ook eh, mee kan praten over eh, verleidingen. Eh, en daar ook eigenlijk aan ten onder ging was Charlie Parker, de geniale saxofonist. Maar we zullen het daar niet verder over hebben. We zullen vooral gaan genieten van zijn muziek. Temptation. Charlie Parker. met de jazz was via Charlie Parker. En dan niet eh, eh, via zijn uh, ja, pijlsnelle werk, maar juist dat meer zijn zoete saxofoonwerk... begeleid door strijkers. Aan het eind van de jaren 40, begin jaren 50... nam hij eigenlijk als eerste jazz-soloist albums op... of ja, maakte hij die opnames begeleid door grote strijkorkesten... En eh, niet iedereen was daar even blij mee. Eh, de jazzcritici vonden het eh, niet veel. Maar ik moet je zeggen, mij beviel die eerste kennismaking destijds... en dan praat ik over de jaren tachtig tot ik uh, jazz begon te luisteren. Mij beviel dat uitstekend. En ze maakte mij nieuwsgierig naar zijn andere werk. En zo is eigenlijk mijn duik in de jazz ooit begonnen. Zo'n 35 jaar geleden. En veel jazzmuzikanten na Charlie Parker hebben een plaat met strijkers willen maken. Al bleek dikwijls dat eh, de, standaard die de Bird, die Parker had gezet... Eh, moeilijk te evenaren, laat staan te overtreffen eh, was. Ehm, een recent voorbeeld van een jazztrompetist... ondersteund door strijkers en orkesten... biedt het album All Without Words van John Daversa. En die hoorde je na dat nummertje van Parker Temptation... hoorde je dus John Daversa, de trompetist... Ehm, hij maakt een eh, soort van suite die een eh, stem poogt te geven aan de stemloze. Dat wil zeggen zijn eh, expressieve en ja, toch wel ontroerende trompetspel verbeeldt Lauren Morel. De autistische zoon van gitarist Justin Morel. En die is de componist van alle stukken op dit meeslepende album. All Without Words van John Taverza. En eh, ja, die is een dat is een plaat die je een paar keer moet draaien... en dan onder je huid, kruipt. Dat is echt de, de moeite waard. Die John Daversa en zijn Jazz Orchestra. Eh, en dat is een plaat uit eh, dit jaar. En het nummertje heette Searching But Never Finding. Eh, iemand die erg geïnspireerd werd... Eh, en eh, misschien het leven van Charlie Parker... wel wat al te letterlijk nam, was Art Pepper natuurlijk. En die maakte ook tegen het einde van zijn leven... ergens begin jaren tachtig een opname met een strijkorkest. Opnieuw, de jazzcritici waren er niet onverdeeld gelukkig mee. Ik moet zeggen, ik vind het een soort van alternatieve kerstplaat. Het is een prachtige plaat geworden. Het heet Winter Moon. En daar draai ik nu een nummertje van. Art Pepper, That's Love. Ave Maria, they tell causes me crises. Curious minds would agree. All of this talk of our vices de verleidelijke stem van Melody Gardot. Uh, een zangeres ergens tussen Diana Krall en Nora Jones in. En ze laat onze mijmeringen nog even verder voortduren. Begeleid hier door het eh, Royal Philharmonic Orchestra... in een eh, arrangement van Vince Mendoza. Dat is een Amerikaanse componist en arrangeur. En die is in Nederland vooral bekend met zijn, van zijn werk met het Metropool Orkest... En dit album Sunset in Blue kwam volgens mij als een eerder aan bod... Eh, bij mijn collega eh, Jeroen Melody Cardo met het nummertje Av Maria. En dan gaan we snel door naar een andere zangeres... die al eh, meermaals bij ZFM Jazz aan bod is gekomen. Mea Horn, Where We Are. As I look far past open sea, the path that comes to carry me will take me high from earth to stars. Love carried me from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where I'm from and brought me to where we are. It made beloved, a crossroad vast, uncertain of the past, but born into the universe informed with love. And we build forward into a beautiful future, knowing that all of our actions from the past have determined our present, showing that all of our actions now will determine our future. A social call was given in encouragement for you to free your mind through love and liberation. Yeah. So download this information. Do what you can. Create a plan. Own your own land. Eat from your land. Build on your land. Be kind to your hand. brought us into where we are, and we've only gotten this far to go as far as the stars and beyond. If you are to wear. Magic day passed my way. Spoke of many things, fools and kings, and this is what he said to me. The greatest thing that you ever, ever learn is just to love and be loved. walking down the street. The greatest thing you'll ever, ever learn are to love and be loved in return. Je hoorde dus eerst Jasmea Horn. Misschien uh, geen loopzuiver zangeres à la Ella eh, Fitzgerald. Wel eentje met heel veel soul en beleving en een eh, avontuurlijke geest... en een hele positieve boodschap, Where We Are. Hoop en troost in bange dagen van haar laatste album Dear Love uit, het, eh, dit jaar. En dat werd gevolgd door een van de grootste crooners of all time, Johnny Hartman... met het welbekende nummer Nature Boy... Um, ja, Johnny eh, Hartman werd natuurlijk vooral bekend vanwege zijn album met John Coltrane uit 1963. Maar hier was hij te horen op een opname uit 1972 gedaan in Tokio. Eh, toen hij in zijn thuisland Amerika nauwelijks meer aan de bak kwam. Maar in Japan met uh, open armen werd ontvangen. En ja, het welbekende Nature Boy wat ik al zei. the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Wijze woorden van die Nature Boy. natuurlijk allemaal van The Fat Man. Santa Claus wel te verstaan. Nou, laat ik nou net een eh, nummertje klaar hebben staan met die titel. Eh, van de hand, of tenminste in de uitvoering van uh, Gibbs. Bijgestaan door Christian McBride en Geoff Kiezel op piano. En Christian McBride op bas natuurlijk. En dat nummer, Fat Man, is van de hand van de vader van Carrie Gibbs. Dat is Terry Gibbs, de welbekende vibrafonist. Eh, en die plaat, eh, Songs from My Father, die heb ik al eerder gedraaid in mijn programma. Ja, als je een plaat wil kopen dit jaar eh, in, de, in de mainstream jazz... dan is toch dit wel de plaat, denk ik, die je in huis die moet aanschaffen. Ehm, ga luisteren naar de Fat Man, Carrie Gibbs, Treasure Dream Trio. Gary Gibbs, de drummer van het album Songs From My Father. Ja, we zitten al tegen het einde van het eh, eerste uur. Zoals gezegd, in het tweede uur gaan we aan de slag met de Top 2021 cover-up. Tenminste, als alles gaat meewerken. Het wordt eh, een uitdaging, kan ik u vertellen. Ehm, want we hadden wat pech uh, van tevoren. Maar goed, ga luisteren ook in het tweede uur. Eh, Santa Claus is eigenlijk al een beetje op de terugtocht. Het nieuwe jaar komt eraan, het jaar van de tijger, de Big Cat.